12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De toezichthouder op de inlichtingendiensten heeft een streep gezet... door het plan van een van de Nederlandse geheime diensten... om een grote hack uit te voeren. Daarbij wilde de dienst de gegevens van miljoenen klanten van een bedrijf downloaden... om bij de gegevens van een aantal mensen te komen. Dat ging te ver, schrijft de toezichthouder in zijn jaarverslag. Er waren minder vergaande manieren om de informatie te verkrijgen. Of de AIVD of de MIVD de hack wilde uitvoeren is onbekend. En ook is niet bekend om welk bedrijf het gaat. In de Russische stad Vladivostok hebben de Russische president Poetin... en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar ontmoet. Na afloop spraken ze van een vruchtbaar gesprek. De Russische president liet weten Kims pogingen te steunen... om de betrekkingen met de VS en Zuid-Korea te normaliseren. De kinderombudsvrouw vindt dat kinderen voor een klein vergrijp... niet meer een nacht in de cel moeten worden vastgezet. Het vastzetten van kinderen tussen de 12 en 18 mag volgens de wet... maar de politie zou daar terughoudender in moeten zijn. Ook zouden er op elk politiebureau een speciale cel voor kinderen moeten komen. De Belgische minister voor Asiel en Migratie heeft geschokt gereageerd op de dood van een negenjarige jongen in een asielzoekerscentrum bij Antwerpen. Het Palestijnse jongetje werd na twee dagen doodgevonden in een sloot op het terrein. De minister noemt de gewelddadige dood zeer uitzonderlijk, ingrijpend en dramatisch. De Belgische politie heeft vijf mensen opgepakt. De Sri Lankaanse politie staat op scherp, vier dagen na de aanslagen op met Pasen. Het personeel van de centrale bank in Colombo moest een tijdje binnenblijven vanwege een gevaarlijke situatie. En de weg naar het vliegveld werd kort afgesloten omdat er een verdacht voertuig was gezien. Er zijn nog eens 16 mensen aangehouden. Of ze te maken hadden met de aanslagen van Eerste Paasdag... waarbij zeker 359 doden vielen, is niet bekend. Het weer. Eerst nog zonnig, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe... en vanmiddag en vanavond trekken er enkele buien over het land. Er staat een vrij stevige zuidenwind en het wordt 17 tot 21 graden.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 Ja, zo is het. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat zijn we weer. Dag, Dag, Dolly. Dag. Alles goed met je? Ja, en jij? Ja, heerlijk. Ja? Ja, heerlijk. Ja, echt heerlijk. Dat is goed om te horen. Hoe is het met jullie, eh, jongens? Daar thuis, eh, in de auto? Eh, het gaat goed met mij. Ja, het gaat heel goed. Oh, oh goed. ik mag ook niet hoor. nee. <laughs> Ja, zo zie je maar. Ja. <laughs> nou, we nou weer stoppen met de dik voor elkaar show. <laughs> Goed, nou, het is donderdag. Eh, normaal had u natuurlijk het sonore stemgeluid van, uh, van Roy van Buringen verwacht hier. Maar ja, Roy is eh, even op non-actief. Even uitrusten en zo. Van alle inspanningen. En dan nou, doe ik het toch wel. Uitspelen. Wel, ja. Kan we uitspelen. En zo weer gezellig met Dolly samen en zo. Ja, altijd lachen we. Ach, wat hebben we oh, toch een pret. Oh, oh, oh, altijd. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja. Maar goedemiddag Zandvoort. Het is donderdag. Het is vandaag 25 april. Oh. Wat hebben wij? We hebben... Eh, ja, toch? Ja, nee, de maand is alweer zo wat om. Hij is voorbij gevlogen, hè? Ja, ik, ik, ik, oh. zag, ik keek vanmorgen het raam. Ja, het vliegt daarna, nou. Ja, dat, was de eh, dat was hem, april. Ja, was april. Ja, ja. ja bijna alweer mei. Ja, ja, ja. Nou, eh, in ieder geval, ja, nou ja. Heb je je rokje al klaar liggen? Mijn rokje? Voor Rokjesdag. Nee? Mensen, ik draag, ben geen schot. Ik ben geen schot. <laughs> schot in de roos ben je. Ja, oh ja dat wel. Ik geen schot. Kom. <laughs> Eh, met zo'n kilt al lopen ben je... Ja, dat is een kilt. Ik heb het over een rokje. Nee, dat is voor dames. Ach. dat mag je tegenwoordig ook niet meer zeggen, nee. nee. Ah, ik word er zo moe <laughs> van. voor passagiers. Ja, je mag tegenwoordig ook meer... Nee, ja, ja, rokjesdag. Ja, dan moet een man ook rokjes aan natuurlijk. Nou, dat doe ik niet hoor. Ik doe het niet. Ik praktiseer er niet over. Ja, Ik denk dat het je nog wel zou staan ook. Ja, ja. Denk, het, ja denk het ook. Ja. ja. la, la, la, la. tra, la, la, la. Zullen we maar beginnen dan? Waarmee? Oh, met het programma? Ja. Oké. Had je muziek meegenomen vandaag dan? Nee, ik ga zelf zingen heb, eh, nee, ik heb geen muziek meegenomen. Ik ga zelf zingen. La, oh, la, la, la, la, Nee hoor, ben Ja, nee. Alles kan. Alles kan. Wim kan, koffie kan, thee water kan, kan, water kan. Drie in één. Ja, ja drie in één. When I was a young man... I carried me pack and I lived the free life of the rover. From the Murray's green basin to the dusty outback, I waltzed my Matilda all over. Then in 1915, me country said, son, it's time to stop rambling there's work to be done. So they gave me a tin hat and they gave me a gun. And they sent me away to the war. And the band played a waltzing Matilda. When the ship pulled away from the quay, and amid all the tears flag waving and cheers. We sailed off for Gallipoli. Oh, well I remember that terrible day when our blood stained the sand and the water. And how in that hell they called Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turk, he was ready, he primed himself well. He rained us with bullets, and he showered us with shell. And in five minutes flat, we were all blown to hell. He nearly blew us back home to Australia. And the band played a waltzing Matilda When we stopped to bury our slain Well, we buried ours And the Turks buried theirs Then it started all over again Oh, those that were living just tried to survive in that mad world of blood, death, and fire. And for ten weary weeks, I kept myself alive, while around me the corpses piled higher. Then a big Turkish shell knocked me arse over head, and when I awoke in me hospital bed and saw what it had done, I wished I was dead. I never knew there was worse thing than dying. On a moor I'll go waltzing Matilda, all around the green bush, far and near. For the hump tent and pegs, a man needs both legs. No more waltzing Matilda for me. They collected the wounded, the crippled, the maimed, and they shipped us back home to Australia. The armless, the legless, the blind, and the insane, those proud wounded heroes of Subla. And when the ship pulled, in the circular quay. I looked at the place where me legs used to be, and thank Christ there was no one there waiting for me to grieve and to mourn and to pity. And the band played waltzing Matilda when they carried us down the gangway. Oh, nobody cheered. They just stood there and stared. Then they turned all their faces away. Oh, now, every April, I sit on my porch and I watch the parade pass before me. I see my old comrades how proudly they march, renewing their dreams of past glories. I see the old men, all tired, stiff and worn, those weary old heroes of a forgotten war. And the young people ask, what are they marching for? And I ask myself the same question. And the band plays the waltzing Matilda And the old men still answer the call But year after year The numbers get fewer Someday no one will march there at all Waltzing Matilda, waltzing Matilda who'll come a waltzing Matilda with me. And a ghost may be heard as they march by the billabong. So who'll come a waltzing Matilda with me? me stealing, and the mice were squealing in my prison cell, and the old triangle went jingle jangle. in the morning. A screw was ballin'. Get up, you bozy, and clean up your cell. And the old triangle. When jingle jangle. Oh, the lags were sleeping. Humpy Gussie was creeping as I lay there weeping for my gal Sal and the old triangle when jinga. canal, up in the female prison. There are 75 women, tis among them I wish I did dwell. Then the old triangle could go jingle, jangle. first set my eyes on sweet Molly Malone as she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying. verwacht je toch niet, hè? Zo, op de nee, Nee, dat is zeker onverwachts. Dat is onverwacht, hè? Ja, is het Iers? Ja, tuurlijk is het Iers. Oh. Tuurlijk. De Dubliners, Dolly. De, oh, ja, echt? Waren dat, waren de Dubliners? Oh. De oh. Een van de oudste bands en langst bestaande bands ook ter wereld. Oké. Zij zijn van 1962 tot 1912 actief geweest. Tot 1912? 2012. Eh, oh. <clears throat> Sorry hoor. Van 1962 eh, tot 2012 zijn ze actief geweest. Ja. Uh, weliswaar in eh, gewijzigde samenstellingen, maar dat maakt allemaal niet uit. Maar ja, ik, ik, vind dat natuurlijk een leuke muziek gewoon hier. Bij, bij, ons in Beverwijk hebben we ook zo'n bandje die heet Dockside. En eh, dat, dat is ook zo'n zo'n band die dit soort dingen allemaal speelt. En, eh, ja, de, eens per jaar komen die dan gewoon eh, eventjes optreden bij het cultureel café bij ons in de buurt. En dan, oh, dan zit ik weer heerlijk te genieten ja, van Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ehm, <clears throat> trouwens, we hebben er in Beverwijk nog één. zo'n eerste band, Bangers and Mash. Dus ook zo'n zo'n geweldig hmm. orkest. Eerste muziek. En de Dubliners, ik zei het al, actief vanaf 1962 tot en met 2012. En eh, <clears throat> in allerlei eh, verschillende samenstellingen. Dus het heeft niet zo'n zin om al die namen te gaan noemen. Want eh, ik weet niet precies wie er op welke opname speelde. Dat is ook niet zo belangrijk. Wat u hoorde waren gewoon drie prachtige Ierse ballades. En zet een paar Ieren bij elkaar. <clears throat> En je krijgt dit soort toestanden. Want uh, zet een paar van die gasten bij elkaar en er wordt muziek gemaakt. Hmm. En nou, dat is toch lekker. U hoorde achtereenvolgens Waltzing Matilda. Eh, dat thema heeft voor meer stukken eh, eh, model gestaan. Het liedje Walsing Mathilde, maar het wordt er nu ook als... Ja, een verwijzing gebruikt. We kennen dat natuurlijk ook nog van Tom Waits. Tom Roberts, Tom Blues. Die verwijst ook naar Walsing Mathilde. En als tweede The Old Triangle. Een uh, cappella nummer. En zo mooi. En als laatste een van de bekende, bekendere Ierse liedjes. Molly Malone. En eh, ja, die dubbelers zijn natuurlijk eh, bekend geworden dankzij de Seven Drunken Nights. Dat was een van de eerste bekende nummers van ze. En eh, die was er in twee versies. Een ongekuiste en een gekuiste versie. Uh, die gekuiste versie had geen Seven Nights, maar vijf. <laughs> Oké, nou... Eh, Dolly, ja? Eh, jij had nog een artiest in het licht. Ik heb er nog een paar. Zal ik er twee doen? Eh, we hebben zeven minuten tot het nieuws. Eentje doen? Ja, doe maar nou, Maar één. We kijken wel hoe ver we komen.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 Toch? Ik denk dat iedereen dat wel weet, ja toch? Heb jij, nog, nog, wat leuks te vertellen over die man? Of? Eh? Nou ja, hij is geboren in Göteborg. Göteborg. Göteborg. Op 25 april 1945. Hij is, ehm, buiten dat hij muzikant is, ook componist. Was natuurlijk een van de bandleden van de popformatie ABBA. Toen ABBA ophield te bestaan is die samen met die andere mannelijke... Ehm, Benny Andersen. Eh, Benny Andersen, ja. Eh, zijn ze samen eh, musicals gaan schrijven. Dat, er zijn ook een paar succesmusicals uitgekomen. de Chess. Ja, bijvoorbeeld. hij was gehuwd met de vrouwelijke, een van de vrouwelijke leden van de band. Agneta Fout, kun je? Ja, daar hebben ze, heeft hij vier kinderen meegekregen. Zo, heb je ja, niet Ja, ja, ja, ja. Ja, en dan met die talen, hè, daar kan je heel veel problemen door krijgen. Want eh, in, in de zomer van 2018 bijvoorbeeld... Eh, was te lezen in de internationale kranten... dat, uh, dat Ulveus zou leiden aan ernstig geheugenverlies. En dat hij zich nog niet eens meer... de Eurovisie Songfestival uh, kon herinneren waarbij ze gewonnen hadden van, van ABBA. Oh. Maar <laughs> toen bleek dat er bij het vertalen van een Zweeds interview... Eh, bleken de fouten te zijn gemaakt die die berichten de wereld inhielpen. Dus er was helemaal niets aan de hand gelukkig. Nou, nee, hij is kerngezond. Hij is kerngezond. Nou ja, en dat viert hij vandaag. En dat viert hij vandaag. Yes. <laughs> Ja, en het schijnt ook zo te zijn. Het, dat zou eerst al eind vorig jaar gebeurd zijn. Maar het gaat dit jaar denk ik wel gebeuren. Dat er vier nieuwe nummers van ABBA uitkomen, Oh ja? Ja, ja, oh. ja, ze zijn bezig. Ze zijn weer bij elkaar. Dat eh, vermeldde mijn bron niet. Ze, ze werken weer samen. Eh, op sporadisch. Ze gaan niet meer op tour of gaan niet meer... Maar ze, eh, het zou al eind vorig jaar gebeurd zijn. Ja. Dus uitgesteld. Maar dit jaar schijnt het dan toch inderdaad echt te komen. Dat er oh, vier nieuwe nummers nou. van Ube ehm, <laughs> ik word ineens heel nieuwsgierig. Ja, het Jij ook? ja, ik ook. Ja. ik, ja, ik was toch wel een beetje ABBA-fan. Want ik vind het toch wel geweldige muziek. Oh, het vreselijk. Oh, hè? Ik vond het vreselijk. Eerlijk? Oh, ik, ik, ik, ik had helemaal niets met het hele ABBA niet. Oh ja, ik vond het heerlijk. Ja? Prachtig oh. muziek. Goed, zullen we dan het nieuws maar gaan doen? Ja, nou, laten we maar een beetje nieuws gaan... Eh, ja, een beetje, een beetje nieuws. kijken wat er gebeurd is allemaal. Oh, nou die eh, slaan we even over. Artiest en het licht. Nee, die ja, komt straks weer. Die komt straks weer, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja dat is hem, dat is hem. Hij stond er nog in. <laughs> Omdat jij je jingles kwijt was. Ik denk, ja. ik was alles kwijt. Ja. Beetje Alzheimer lijkt. Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, nou ja, we zouden eens gaan kijken wat er allemaal gebeurd is. Nou, er is best wel wat gebeurd hoor, de afgelopen dagen, dag. Eh, zoals bijvoorbeeld eh, bij eh, BVC Bloemendaal de, bij de voetbalvereniging. Daar is dinsdag een ruzie tussen twee mannen uit de hand gelopen. En daarbij is één man gewond geraakt en een ander is aangehouden. De politie rukt in de eerste instantie uit voor een steekpartij. Ja, ja ook in Bloemendaal, hè? En kwam daarom met veel materieel. En zo cirkelde er zelfs een tijdje een helikopter boven het gebied... en waren er meerdere politieauto's ter plekke. Nou, drie van de uitgerukte auto's die vertrokken na korte tijd weer... Maar ja, goed. Wat voor aard de verwondingen van het slachtoffer... Eh, eh, wat, wat het was, dat, dat is nog niet duidelijk. En een woordvoerder van de politie wist wel te vertellen... dat het vermoedelijk om een mishandeling ging. Nou, Spannend, hè jongens? Nou, op woensdagavond is aan de Vinkelaan in Hillegom... een wietplantage met zo'n 500 planten ontruimd. De politie heeft samen met de douane onderzoek gedaan in het pand... en een gespecialiseerd team heeft de hennepkwijkerij geruimd. Daarnaast zijn er twee auto's in beslag genomen. Nou, die kunnen gaan fietsen. Dan aan het Zandvoortse strand. Ja, gistermiddag is een keiter eh, in, voor de kust van Zandvoort in de problemen geraakt. Om half zes werden politie, reddingsbrigade en de KNRM gealarmeerd voor de watersporter. De wind was weggevallen, waardoor de surfer in het water terechtkwam. Hij was gestrand bij een zandbank en met behulp van de reddingsbrigade... is de kitesurfer naar vaste wal gebracht. Hij raakte gelukkig niet gewond of onderkoeld... want op dat moment was het nog droog en druk warm, drukkend warm weer. Dan mooi nieuws voor een Zandvoortse vereniging en wel de Dance Academy... Want eh, zij kunnen weer twee Nederlandse kampioenen... en diverse ereprijzen, zowel in groepsverband als individueel... op de erelijst bijschrijven. Afgelopen weekend haalden de groepen uh, eh, NYC Urban... Eh, dat is voor kinderen van 7 tot 8 jaar... en This and That Urban voor 18 plus... in de tv-studio's in Aalsmeer de hoogste eer in Nederland. Team Rauw haalde in de Urban categorie de tweede plaats. Team Queen en Team Boef eindigden als mooie derde. Het duo Fiwi en Fee werden tweede in de categorie Urban tot en met tien jaar. Net als het koppel Dunja en Colin en het paar Raisa en Donna. Raisa werd vrij tweede met haar solo optreden... en Jan was goed voor een prachtige derde plaats. Het waren dus schitterende nationale kampioenschappen... voor de afvaardiging van de dansschool uit Nieuw-Noord. Geweldig. Dan een eh, laatste berichtje. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de FIOD... heeft woensdag een 34-jarige Haarlemmer en een 21-jarige Amsterdammer aangehouden... omdat ze worden verdacht van handel in vervalste merkkleding dat maakte de dienst eh, van de Fiat eh, donderdagochtend, oftewel vanochtend, bekend. De FIOT heeft stapels kleding en schoenen in beslag genomen. Zo viel te lezen in het Haarlems Dagblad. De aanhoudingen werden gedaan in Amsterdam... waarop twee, waar, ja, waarop twee bedrijfsadressen opslagboxen vol kleding en schoenen werden gevonden. Daarnaast doorzocht de FIOT drie woningen in Amsterdam... Amstelveen en in Haarlem. En hier kon de dienst 32.000 euro cash geld in beslag nemen... evenals mobiele telefoons en administratie. Politie en douane hielpen bij de grootschalige actie. Twee geldhonden en scanapparatuur werden ook ingezet. Dat wil ik ook, een geldhond. Leuk. Het strafrechtelijk onderzoek is begonnen na tips van een recherchebureau... De Fiat benadrukt in het persbericht dat merken beschermd zijn in Nederland... en vertelt dat het verboden is om merkartikelen na te maken... en dat het niet is toegestaan om in valse merkartikelen te handelen. Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten zijn uitgegroeid tot een fenomeen... met internationale dimensies. Nou, tot zover het regionale nieuws. Hey Dolly, een hey, geldhond een geldhond speurt geld op. Als het er niet is, vindt nou, is toch handig? Ja, maar als, je, als het er niet is, vindt hij ook niks. Ja, weet je hoe vaak ik denk van ik had toch geen meer geld nog moeten hebben? Waar is het gebleven? Ja. Dan kan ik toch mooi even die hond inzetten om alle laadjes na te gaan. Ja, ja. Kan net schelen.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 De matige tot, eh, er is een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind... en de temperatuur blijft hangen zo rond de 18 graden. Als we even vooruitkijken, dan zien we dat het wisselvallig blijft... want er is elke dag kans op een bui. En in het weekend worden de maxim, blijven maximumtemperaturen onder normaal. En dan was dit de weersverwachting volgens meteopagina.nl. Brainbox. Jan Nakkerman natuurlijk als solo-gitarist. Cas Lux als zanger. En eh, Pierre van der Linden als, uh, drums, als drummer. En eh, dat was natuurlijk een, dat was de eerste hit van het bandje. Ja, ja was de eerste. Het was wel een mooie binnenkomer. hè? Een ja, goede binnenkomen, Dolly. <laughs> Ja. Het was een, het is een prachtig nummer. Grote hit. En nou ja, daarna zou het, zouden er nog velen volgen. Om het zomaar eens even te zeggen. Ja, het, is, het, is, het, heeft één nadeel, het nummer. Wat dan? Het is net iets te kort. <laughs> nou, <laughs> draai Zet je hem op repeat. Ja, dan doen we de B-kant ook. <laughs> Doe je hem op repeat? Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Als je hem op repeat doet, dan... Eh, ja, ja, ja, dan komt hij nog een keer. Komt hij nog ja, een keer, ja, ja, ja, ja, ja. Duitsers hier, Duitsers daar, overal is het ja klaar. Duitsers hier, Duitsers daar. Duitsland, wie geht's? Hier nog even wat regels, want die vergeet u steeds. Eh, ja, het is hier in Holland in principe op de snelweg 120 km per stunde. En houdt u zich eraan, want dat zijn hoge boetes en dat is natuurlijk doodzonde. Dan op het strand geen grote muil. Anders gooit men u hier zo in uw eigen gegraven kuil. Ja, Eh, dan heb ik hier nog even wat eh, tips voor mijn eh, Duitse vrienden natuurlijk. bent u nog met het verblijf niet helemaal blij? neemt dan even contact op met Paleis Soesdijk. Ik heb immer nog wel een zimmer vrij. Vader houdt mij hier niet zo van Duitse muziek. Dus liever geen Danny Christian en al helemaal niet die blonde Heino en die blauwe Entian. Dat maakt je ook niet. Ja, ja, zo blauw, blauw, blauw bloed de Entian. Ah, kan die golden retriever met die zonnebril weg hier, bitte zeer? En met Han Kans geven, oder? Ah, ik heb sowieso natuurlijk liever Odo Jurgens, hè? Dat is ja kwatsch. Heb ik alle shoutplaten van. Ja, de camper en de surfplank. Immer goede laune, grüß Gott en nog vielen dank. Duitsers hier, Duitsers daar, overal is het ja klaar. Duitsers hier, Duitsers daar. schnitzel en een braadworst zijn hier niet gewoon, maar een Hollandse nieuwe, dat gibt es schon. Verder wordt het in de avond wat später, dan bestelt men hier bier per meter. Huh? Ja, de zomer komt het alweer Zelfs dat is bij ons. En de oosterburen komen met de caravan, ja, eh, met de eh, camper en de surfplank. Ja, van alles. Ja, veel vergnügen. Uh, ik zit in Italië. Ciao. Oh, plaat is afgelopen. Oh. Zomaar ineens is de plaat afgelopen. Oh jee, oh jee. Ja. Ja, elk seizoen, moet ik, er al. elk seizoen moet ik hem één keer draaien, vind ik. Ja, het is een geniaal nummer. Hè. Hoe <laughs> krijg Leuk, voor elkaar. Edwin ja. Evers, echt helemaal geweldig. Ja, ja, ja. En, uh, het was toen zo'n, zo, zo, ik weet niet eens met de titel, een, een Roemeens hitje was het, geloof ik. Maar eh, nou ja, dit was de persiflage versie. En eh, natuurlijk met zijn onnavolgbare imitatie van Prins Bernard. Het, het, is al wat jaren geleden, maar hij blijft gewoon leuk. En ik hoop niet dat onze Duitse vrienden zich aangesproken voelen, niet? Nou ja, dan hebben ze pech. Dan hebben ze pech. <laughs> Ja, ja. Zo is het ook nog eens een keer. Wij vinden het leuk. Wij vinden het hartstikke leuk. <laughs> Het zijn Elton John en Kiki Dee. Kiki! Kiki Dee! Ook leuk! Ja. Don't go break in my heart. Nee hoor, doet niet. John samen met Kiki D. En wat is dat toch een lekker liedje, hè? Don't go breaking my heart. Ja, je, mm. je, je wordt er gewoon vrolijk van, hè? Ja, dat heb je wel. Je wordt er gelijk zo vrolijk van. hè? Ja. We gaan even naar een... Eh, hè? Ik had hem op stil gezet. Ja, hou dan ook. Ik doe hem ook oh. stil. Jeetje, meer. Bij jou leidt het allemaal aan eigen, eigen leven. begint gewoon van zichzelf. Ongelooflijk. Kan toch allemaal niet? Ik zou het niet pikken. Nee, ik pik het niet. Eh, we gaan naar artiest in het licht. Want jij hebt nog artiest in het licht. En dat is veel belangrijker.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 Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind God in your dreams, whatever they be. Dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. Fading, but I linger on, dear still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. the Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Oh. Daar is het deze duo. Artiest in het licht. cause I bleed through to bring my life to an end. Clear blue and unconditional. Skies have dried the tears from my eyes, no one lonely cries. My only leading hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that it keeps them in the pouring rain. Who's to blame for two and gain into your own vein? What a shame you're shooting aim for someone else's brain. You claim the insane and aim to stay in time for falling prey to crime. I say the system got you victim to your own mind selfless aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Yeah. Don't go chasing. Jazeker, ja, dat waren twee... Ehm, twee artiesten in het licht. Twee artiesten in het licht, ja. Ja, ja Ella Fitzgerald natuurlijk, u, u had er vast en zeker herkend. Die zou vandaag uh, jarig geweest zijn. En eh, ja, als ze had blijven leven, was ze 102 geworden vandaag. Ja, ja, ja. Samen met Louis, hè? Ja, dat hoorden we, hè? Een, nummer met uh, Louis, Armstrong. Ja, heerlijk. Dynamisch ja, dream, A, dream, a Little Dream of Me. Ja. En dat was, was een van de vele eh, beroemdheden eh, en, en grote mensen... waarmee ze samen muziek heeft gemaakt. Hè? Ja. Ze heeft natuurlijk ook eh, met Dizzy Gillespie en Duke Ellington. Ja. En, ach ja, noem ze allemaal maar op. Hè? Ja. Ja. Nou, ga ik ze niet doen hoor. Dave Brubeck, weet ik het. Count Basie. ja, het is helaas. Ze is jong overleden in 1996 nou ja, jong, 79, maar eigenlijk toch te jong. En eh, ze is eh, het slachtoffer geworden van diabetes. En dan hebben we ook net geluisterd naar Lisa Lopez. Eh, Lisa Lopez, voor haar is het haar sterfdatum, 25 april 2002. ze was geboren in Philadelphia op 27 mei 1971... En ze was een zangeres en een van de leden van de beroemde R&B groep TLC. En ze trad trouwens ook solo op. Maar dit was een nummer van de groep TLC. En eh, zij is eh, overleden eh, ten gevolge van een auto-ongeluk. ja, ze verloor de macht over het stuur. En ja, het was gedaan met Lisa. Dus die was wel erg jong. Dus een kleine opbade aan deze twee prachtige artiesten gaan naar het nieuws. Zullen we dat maar doen? ja.